Goedemorgen, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is wachten op een grote ramp door natuurbranden in Nederland, zegt een bosbrandexpert. Die heeft er onderzoek naar gedaan omdat officieel niet wordt bijgehouden hoeveel er daarvan zijn. Uit haar telling blijkt dat er tussen 2017 en 2022 ruim 3600 natuurbranden waren. Slachtoffers vallen er niet vaak, maar dat kan veranderen als er niet op tijd wordt ingegrepen, zegt deze brandweerman. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken, is nou een veld met allemaal van dit soort gras, kan je dat afwisselen met een ander soort vegetatie dat minder brandbaar is? Of kan je maatregelen creëren waardoor de brandweer er makkelijker bij kan komen om zo'n brand eh, ergens tegen te houden? Maar je moet vooral niet alle natuur weg willen halen, want dat, daar genieten we ook allemaal van hier in Nederland. Dus hou dat zo. In ons land wordt elk brandje nu zo snel mogelijk geblust, maar daardoor blijft er vaak veel brandbare natuur over. Door steeds drogere zomers wordt de kans groter dat er op verschillende plekken tegelijk natuurbranden ontstaan. En dan kan een brandweer het mogelijk niet meer aan. Amerika heeft 35.000 maaltijden gedropt boven Gaza. Ondanks deze steun dreigt er een groot voedseltekort te komen voor de Gazanen. Ze zeggen dat de grens met Egypte opengegooid moet worden om een grote hongersnood te voorkomen. Bij een ongeluk net over de grens in Duitsland in Isselburg zijn twee doden gevallen. Een Nederlandse motorrijder botste vol op iemand in een scootmobiel... die de provinciale weg wilde oversteken. Beide slachtoffers overleden ter plekke. En een legendarische avond gisteren in Glasgow bij het WK Indoor Atletiek bij de Nederlandse dames. Lieke, bij de Nederlandse dames, Lieke Klaver en Femke Bol pakten een medaille op de 400 meter, zilver en goud. En Bol maakte het extra bijzonder. Femke Bol op weg naar de wereld titel. Zoveel beter dan de rest. En wordt in het wereldrecord. Want het laatste stuk van Bol is ongekend goed. En hier is 49-18. Ja, ja, ja. Dus toch. Zo, nog sneller kan het. Ja, de altijd enthousiaste Bol was blij met haar resultaat... maar was dubbel zo blij dat ook haar teamgenoot Klaver zo'n goede tijd liep. Ja, dat maakt het nog specialer. Ik bedoel, de tijd die liek ook loopt, daar heb je bijna elk jaar mee gewonnen. En dat we samen op zo'n hoog niveau en dan het ook hier kunnen doen is zo bijzonder. Het is echt, uh, wauw. Vanmiddag komen de dames samen in actie als ze de 4 keer 400 meter lopen. Dan het weer een stralende dag. Op de meeste plekken droog met veel zon en zo'n 15 graden. In het zuidwesten wel wat regen.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 X can be almost bliss, just as long as I get my kiss. How do you like your ex in the morning? Goedemorgen, ZFM, ZFM Jazz liefhebbers. Welkom op deze voorzichtig, voorzichtig zonnige zondag. Het werd tijd, zullen we maar zeggen. Welkom vandaag in de zoveelste aflevering van ZFM Jazz op zondag vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter den Boer. Wat is de rode draad vandaag? In eh, het programma van vandaag ga ik aandacht besteden aan muzikanten... die niet alleen een instrument bespelen, maar ook eh, uitstekend zingen. En bij sommige instrumenten kan dat gelijktijdig, zoals de gitaar, de bas, de piano. En bij andere instrumenten kan dat om en om. Nou, eh, ik zou zeggen, we starten zoals altijd als ik de draaier van dienst ben met eh, Mulder en Mulder, het legendarische duo dat eh, sinds het overlijden van Johan een aantal jaren geleden is, abrupt is opgehouden te bestaan. Maar gelukkig hebben we de platen nog. En een voorbeeld van een zingende bassist is eh, de bassiste Vivian Mulder... die we horen in Wonderful. It's wonderful. Mm-hmm. you should care for, that you should was een zingende toets. Eh, pardon. <laughs> een, een harmonica spelende toets. Uh, de meesten kennen zijn verhaal wel. Eh, hij is in uh, 47 geëmigreerd vanuit België... waar hij vandaan komt naar de Verenigde Staten. En heeft daar een paar jaar gezeten. Is toen weer teruggekeerd. En in 53 toch weer naar Amerika... om te gaan spelen in het quintet van de beroemde George Shearing. Tot 59 eh, is hij, eh, heeft hij dat gedaan. Toen is hij teruggekomen, gaan wonen in Zweden. En in de jaren tot 70 heeft hij dan eh, steeds gespeeld in Europa en Amerika. En later is hij alleen maar wereldberoemd geworden. Zo gaat het ook. We gaan naar een zingende pianist met een prachtige stem Nat King Cole. En we gaan luisteren naar het nummer Sweet Lorraine. I've just found joy. I'm as happy as a baby boy.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 Kletsen en breien tegelijk zijn mijn oma er altijd. En dat doen ze fantastisch. Een andere muzikant die niet alleen ongelooflijk mooi speelt, maar ook mooi zingt, prachtig zingt, dat is eh, Chad Baker. En eh, we gaan nu naar hem luisteren, naar een stuk eh, Everything Depends on You. En daar wordt hij begeleid door Bobby Scott op de piano en Kenny Burrell op de gitaar. Chad Baker. I could sing a new song Never sing a blue song Everything deep I could end my dreaming Lonely nights of scheming Everything depends on could end my story in a blaze of glory. Everything deepens. Tommy Flanagan met zijn trio. En het nummer Smooth Sailing. En die Flanagan was jarenlang de vaste begeleidster van niemand minder dan Ella Fitzgerald. We gaan luisteren naar de Jazz Cats met een klassieker. Do you know what it means to miss New Orleans? Now, do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? I know something's wrong because the feeling's getting stronger. The longer I stay away, I miss the moss covered vine sugar pines, where mockingbirds used to sing. I also miss that lazy Mississippi hurrying on in to spring. And the moonlight on the bayou, a Creole tune that fills the air. I dream about magnolia in bloom, and I'm wishing that I was there. Now, do you know what it means to miss New Orleans? For that's where I left my heart. And I know something more. I miss the one I care for more than I miss New Orleans. Do you know what it means to miss New Orleans? The Jazz Cat. Een saxofonist, een fantastische saxofonist. die we allemaal in ons hart gesloten hebben. Die vele jaren geleden al is overleden. De Haarlemmer Ruud Brink, die ook een prachtige zangstem had. We gaan hem horen zingen en spelen in een eh, live opname. Ruud Aangebeek aan de piano, Harry Emery op de bas en Joe Kraus op het slagwerk. En hij gaat voor ons vertolken. They can take away that from We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you wear your hat, the way you sip your tea.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 They can't take that away from me. Can't take that away from me. Ruud Brink live in, uh, ja, in Niks bricht Jazzcafé. Het legendarische jazzplek in Laren. We gaan naar Zweden. Niels Landgren uit 1956 geboren. En trombonist, zanger en componist. Die eh, zijn sporen behoorlijk heeft verdiend internationaal. En Uiteindelijk is hij terechtgekomen bij de super big band van Thad Jones. En eh, voor de rest heeft hij platen gemaakt en overal opgetreden. We gaan luisteren naar een klassieker... Sentimental Journey. In dit programma is de rode draad zingen en spelen tegelijk. En een voorbeeld daarvan gaan we nu horen door een vertolking van eh, het lied G-Baby Ain't I Good To You. En dat is een eh, kwartet. Rolf Koppijn speelt gitaar, maar we gaan hem ook horen improviseren. En dan gaat hij alle noten die hij speelt tegelijk meeneurien. Dat is wat uh, eh, Toets bijvoorbeeld fluitend deed. En eh, eh, het grappige is, of het bijzonder is eigenlijk moet ik zeggen... dat alle noten raak zijn en in het hoofd van de muzikant... moet dan precies de goede noot zitten op het moment dat hij hem ook gaat spelen. Knap, praat en breien tegelijk. Ik had het er al eerder over. Dick Barten op de piano, Frans Suikerbuik op de bas... en Pieter Boermans op het slagwerk. G-Baby. can. en een neurie. Alles tegelijk. Een band die heel veel eh, succes had in de jaren 60, 70. Gestopt in 76, toen was het over. Was de Engelse groep The Peddlers. En daar hadden we de de kracht op het hemmendorgel. Meneer Roy Phillips. En die speelde als een duivel. Maar tegelijkertijd zong die fantastisch. We gaan het horen, laten horen in het stuk On a Clear Day. On a clear day look around you and you will see who you are on a clear day how it will astound you that the glow beam outshines every star. You'll feel part of every mountain, sea and shore, and you can hear from far and near, a world you've never heard. that clear day. On that clear day, you can see forever and ever, ever. Een Clear Day. En we hebben nog tijd voor een Nederlandse trompetist-zanger... die we ook nog kennen van een van de concerten in de krocht. Michel Varenkamp. Die heeft eh, verschillende opnames gemaakt... waaronder een eh, met begeleiding van Frits Landsberg... Bert Boeren, Peter Beets, Frans van de Geest... Hans Dekker enzovoort... En we horen deze trompetist zingen ook in het stuk van het festival Ain't Misbehaving, Saving All My Love For You. I did talking all by myself. No one to walk with, I'm happy by myself and misbehaving, saving my life for you. Mm, I know for certain one I love. I'm sure it's flooding you that I'm thinking of, and misbehaving, saving my life for you. Like Jack Horner, who's in the corner, but don't go nowhere, so why do I care?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 een stukje te laten horen. Harry Connick junior zingt en speelt. En uh, we gaan Please Don't Talk About Me When I'm Gone laten horen. En dat is dan het, einde van deel 1. En na journaal en reclame zijn we weer terug voor nog een uur lang ZFM Jazz op zondag. Tot dan. It's better not to talk at all. That's my advice. We are parting. You go your way. I'll go mine. It's best that we do. Here's a little kiss. I hope that this brings lots of luck to you makes no difference how I carry on.